Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een lawine in Oostenrijk is een Nederlander omgekomen. De man van 71 was met zijn zoon en een andere Nederlander... bij Fies in Tirol buiten de piste gaan skiën. Volgens de Oostenrijkse politie veroorzaakten ze een lawine. De twee anderen overleefden het, mede dankzij hun lawinepieper. Mark Zuckerberg zegt dat zijn bedrijf Meta geen applicaties meer bouwt... die erop gericht zijn om mensen zo lang mogelijk naar een scherm te laten kijken... De oprichter van het moederbedrijf van Facebook en Instagram moest vandaag getuigen in de rechtbank in Californië. De zaak is onderdeel van een grotere civiele procedure tegen sociale mediabedrijven. Die is aangespannen door een 20-jarige vrouw. Zij beweert onder meer dat ze door het verslavende gebruik van sociale media depressieve klachten heeft gekregen. Na verwachting doet de rechter eind maart uitspraak in de zaak. In Frankrijk is het al ruim een maand niet meer een hele dag droog geweest. Het regent al 35 dagen achter elkaar. Daarmee is het de langste regenperiode sinds 1959... toen de Franse Weerdienst met de metingen begon. De neerslag leidt tot grote problemen. In het westen en zuidwesten zijn overstromingen. Huizen staan onder water en sommige straten zijn alleen nog per boot te bereiken. In vier departementen geldt code rood, het hoogste waarschuwingsniveau. De komende dagen blijft het regenen in Frankrijk. Bij de Olympische finale shorttrack hebben de Nederlandse broers Melle en Jens van het Woud zilver en brons veroverd. In de chaotische race was het goud voor Canada. Bij de vrouwen was er geen medaille voor Nederland. In die finale kwam Michelle Velzenboer ten val. Titelverdediger Nederland werd vierde. Het goud ging naar Zuid-Korea, Italië pakte zilver en het brons was voor Canada.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 He's gotta look like a cool man, but he's burning inside. to fill me up with passion, make love to me all through the night. I wanna be with somebody who's crazy never ever treats me wrong. when beside me, these dreams are like.